Ook Rijkswaterstaat zegt dat je moet uitkijken op de weg tijdens de ochtendspits. Morgenochtend gaat het ook hard waaien, dan zou er een tweede storm kunnen komen. De Amerikaanse president Biden denkt erover na om uit voorzorg gratie te verlenen aan politieke tegenstanders van Trump. Met gratie kunnen ze niet in de gevangenis belanden. Amerikaanse media schrijven dat onder meer oud-corona-adviseur Anthony Fauci en senator Adam Schiff op het lijstje staan. Donald Trump riep eerder al dat wanneer hij president is, hij achter zijn politieke tegenstanders aangaat. Rusland is er opnieuw ingeslaagd Europese straffen te ontwijken. Collega's van Nieuwsuur ontdekten dat honderden scheepsondernemers onderdelen uit Europa via andere landen uiteindelijk in Rusland terechtkwamen. Een deel van die spullen kwamen waarschijnlijk ook van een Nederlandse scheepbouwer. Die zegt dat ze geen idee hebben hoe de scheepsonderdelen in Rusland zijn beland, want zelf hebben ze die niet opgestuurd. En buurtbewoners in Amsterdam-Noord zitten met een probleem voor hun deur. Letterlijk, want de grote visvijver die daar ligt stroomt langzaam leeg omdat hij lek is. De vissen sterven daardoor uit en liggen daardoor, daarna dood op de kant. En wat het ook niet beter maakt is dat mensen allemaal bizarre troep in het water pleuren. Ja, scooter, de winkelwagen, opgeblazen egen, dode egels, gasflessen. Ja, hier. Weet je, je, je zwemt hier, eh, als ik thuis ben, dan wil ik ook gewoon een fijne omgeving hebben. Je wil ook geen winkelwagentje in je woonkamer? Nee, ik wil ook geen winkelwagen in mijn woonkamer. De gemeente onderzoekt het lek en gaat de vijver bijvullen. En ook het afval wordt opgeruimd. Het weer dan, vooral langs de kust flinke windstoten, tot 100 km per uur dus. Dat duurt zeker tot het einde van de ochtend. Verder bijna overal droog en ongeveer 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuidoosten, komen zware windstoten voor. Viel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt in Nieuwmeer. 40 minuten vertraging, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door een ongeluk op de A10 Zuid. Vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel op de A10 Zuid. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Drie rijstroken zijn daar dicht voor bergingswerkzaamheden. Helemaal dicht is de A7 Zaanstad-Hoorn bij Alfred Avenhoorn na een ongeluk. En 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Amstelveen Stadshart. De N307 Hoorn-Kampen is in beide richtingen dicht tussen Enkhuizen en Lelystad. Dat is eh, in verband met de harde wind dus voor vrachtwagens en auto's met aanhanger.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 Uh, 1.1, gram of them. Be the job shop opening up. Uh. Girl, I want to shower you with diamonds and pearls. shelves getting busy get van Zandvoort, op 106.9 FM. life that's fast and free and do as I feel.